gewoon lekker zitten of praten. Of eh, met een Engelsman, met een Duitser, met een Italiaan, met een Fransoos. Alles zitten. Met Annie. Kijk. En met <laughs> Goed, nou ja, in ieder geval een leuk evenement. Een rondje door op Zandvoort.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 Bij de operatie werd de Waalbrug op de Duitsers veroverd en Nijmegen bevrijd. De stad bleef daarna nog maanden frontstad omdat de geallieerden bij Arnhem werden tegengehouden. Nijmegen vierde bevrijding met een uitgebreid programma. Vanmorgen zijn op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek de gevallenen van operatie Market Garden en de slag om Arnhem herdacht. Olieconcern Trafigura zegt dat er een akkoord is met de Ivorianen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van een illegale afvaldump in 2006. Ze krijgen een vergoeding van iets meer dan 1000 euro per persoon. Dat komt neer op een totaalbedrag van maximaal 33 miljoen euro. advocaten van de gedupeerden in Ivoorkust hadden 200 miljoen euro geëist. Het bedrag valt lager uit omdat er volgens Traficura geen verband is aangetoond tussen de gezondheidsproblemen en de gifdump van de Probokoala. Een woordvoerder van zegt dat het bedrijf zich wel betrokken voelt en daarom de vergoedingen uitkeert. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas gaan dinsdag gezamenlijk praten met president Obama. De Amerikaanse president gaat proberen de vredesbesprekingen weer vlot te trekken. Voor het gesprek praat Obama met Netanyahu en Abbas afzonderlijk. Het belangrijkste twistpunt is de bouw van Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Het Nederlands kampioenschap schaken is gewonnen door de 15-jarige grootmeester Anish Giri. In zijn negende en laatste partij had Giri genoeg aan remise. De jongen van 15 is werelds jongste grootmeester. Hij is geboren in Sint-Petersburg en woont sinds vorig jaar in Nederland. In Rusland was hij jeugdkampioen onder de 12 jaar. Het weer, geregeld zon en vooral in het oosten een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Ook de komende week rustig weer met geregeld zon, nauwelijks regen en het blijft zacht.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 En eh, lekker je drankje kunnen doen en allerlei leuke spelletjes. Zoals eh, hier bij Café 4 waar wij dan eh, live radio maken. Daar kan je gaan shoelen. En dat doen we natuurlijk nog de hele middag lang. Tot aan 5 uur dus zondag in Kennemerland op AB Radio en ZFM Zandvoort. En zometeen gaan we eens eventjes kijken waar Lena, Lena van den Haak is. Want die doet natuurlijk mee aan de Rondje Zandvoort. En we gaan eens eventjes kijken waar zij op dit moment is. bij Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. We zijn bezig met het rondje dorp. En dat houdt in dat we dus langs 13 cafés in Zandvoort gaan. En dat doen we dan niet zelf. Dat laten we doen door Lenna van der Haak. En Lena, waar ben jij op dit moment? Op dit moment eh, zijn we net klaar bij eh, Café Joy in de Stationstraat. En gaan we richting Oostzee eh, in de Zeestraat. Nou, je hoort het al achter ons, de sfeer zit er flink in. Want het leuke was, we hebben net gepaintbald. En degene die de die de pineut was, was eh, minister Ab Klink. Dat was een poster van Ab Klink. En wij moesten dan met de paintball eh, ja, schieten. En je kon punten verdienen. Je kon, eh, je kon de man natuurlijk overal raken. Maar ja, iedereen schiet natuurlijk in het hoofd en in de ballen. En wat bleek, de dames waren zeer bedreven in het schieten daar onder de gordel. <laughs> dus je kon daar paintballen niet op elkaar, maar gewoon echt op een poster. Ja, je zag duidelijk wie welke frustraties had en wie niet. En waarom juist uh, Ab wegen het rookbeleid? Wat zeg je, sorry? En uh, waarom Klink Vanwege het rook, eh, rookbeleid? Ja, dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Dat zou zomaar kunnen. Dat was in ieder geval dus bij Joy en dat is op de Stationstraat. En nu richting eh, Café Oomstee in de Zeestraat. Ja, maar daar lopen we nu nog naartoe. Maar waar we vandaan kwamen is natuurlijk Café Alex. En daar hebben wij gehoela hoeft. Tenminste, dat hebben we geprobeerd. Maar nou blijkt maar weer dat, ja, dat het toch lang geleden is voor iedereen want ja, niemand kon eigenlijk echt roepen, bal op eentje na. En ja, die man is inmiddels 65 al gepasseerd. Dus wij dachten, oh, die is, eh, weer, die is weer terug naar het eh, kind zijn. Want het ging hem wel heel makkelijk af. En iedereen, eh, ja, iedereen kon het gewoon helemaal niet. Maar gelukkig kregen we wel gewoon punten en een stempeltje. Dus konden we wel weer eventjes door richting de stationstraat. En hoe is nou de sfeer in het dorp? Zie je veel mensen met groene shirtjes? Ja, je ziet onwijs veel. En eh, ja, je begint natuurlijk een beetje, een beetje rustig aan. En dan al snel merk je dat mensen een beetje gaan lallen, een beetje gaan dansen, een beetje gaan zingen. In de ene lopen de mensen arm in arm. Je ziet mensen zoenen en je denkt, oh ja, nou wat gezellig. Nou, en dat soort dingen allemaal. Dus ehm, ja, ik denk dat het eh, vanavond eh, nog gezelliger gaat worden. Nou, de sfeer zit er in ieder geval goed in. Eh, jij gaat richting uh, Café Oomstee, dan nog Lamstraal, ja. Laurel en Hardy, eh, Williams en dan natuurlijk als eindpunt ons café waar wij zitten, Café 4. En ja, ja daar gaan we jou natuurlijk, nou, denk niet dat je voor vijf uur hier bent, maar dan gaan we je in ieder geval vanmiddag terugzien. Ja, we gaan het wel proberen, maar ik denk het niet. Want ja, we, gaan het, we lopen natuurlijk wat langzamer, we drinken wat langzamer. De spelletjes duren wat langer, want ja, het, is, het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Ehm, maar je wil het wel goed doen. Op die manier, ja. Nee, voorkomen we. Wacht even, er komen een aantal motoren voorbij. Dus ik hoor je even niet. Nou, gaan wij gewoon naar een stukje muziek. En dan spreken, Ja, eh, spreken we jou eh, later deze middag nog eventjes. Is goed, tot straks. Dat was Lennon van der Haak dus. of someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions, I wanna start. Radio en ZFM Zandvoort dus tijdens het rondje dorp. Het is gezellig in het dorp van Zandvoort en eh, het was ook eh, vorige week gezellig bij de scootmobiele race in Zandvoort. En daar gaan we nu even naar luisteren. Gewoon Een van de initiatiefnemers van deze dag eh, is een mevrouw van 89. En die is eh, ooit gekomen met de vraag van... Goh, wij willen zo graag eh, racen op het circuit. Het is niet leuk om in een scootmobiel te zitten. Maar het is wel leuk om hier te kunnen racen. En haar vraag, daar is deze dag uit ontstaan. En er hebben vandaag zo'n 50 mensen uh, geraced. Al dan niet in een rolstoel of een scootmobiel. Ja, we doen eh, mee aan de mobiliteitsdag. Ik ben eh, wijkagent eh, in Zandvoort, in Zuid- en Bentveld, waar onder andere ook nieuw Unicum valt. En vandaar dat wij, Henk en ik, een collega die hier ook aan meedoet, met deze dag gaan meedoen om te kijken in de prominente race hoe we het er vanaf kunnen brengen. Dat is toch heel wat anders dan een politiemotor volgens mij, hè? Dat is heel wat anders dan een politiemotor. En ik, ik moet toch bekijken of we dit gaat bevallen, zeg maar. De race is eh, verreden. De dienstmotor wordt ingeruild straks. Nou, gedeeltelijk zal de dienstmotor worden ingeraald. Misschien voor het surveillance rondje op Nieuw Unicum trein dat ik eh, de scootmobiel nog een keer pak. Het is me heel goed bevallen. Eh, je kan er heel veel mee, maar je moet wel even het vertrouwen hebben van het apparaat. Ja, want jouw collega had geloof ik net het schildpadje te pakken. Mijn collega die, eh, die gaf aan eh, dat zijn brommobiel min of meer gemanipuleerd was. Waardoor hij achterste in de rij half bezig het parcours tot stilte was gekomen. Maar hij stond uiteindelijk gewoon op het schildpadje. <laughs> En wat houdt dat schildpadje nou precies in? Het schildpadje betekent dat je de laagste snelheid bereikt op je scootmobiel. Dus als het druk is, is het verstandig om het op het schildpadje te zetten, zodat je ook de overige gebruikers van het trottoir en de weg niet hindert. Maar als je gaat racen is het niet echt een bepaald goede functie. Nee, dan kan je beter eh, op haasje zitten, dat gaat beter. zo'n dag als vandaag op het circuitpark Zandvoort ziet er hartstikke leuk uit. Maar het heeft ook gewoon een belangrijk doel dus. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk gaat het om dat de mensen inzien waar ze mee bezig zijn. Een stukje veiligheid. Door een, race te rijden waar ze op snelheid gaan met, uh, met, met, met, met zeg maar. Krijgen ze toch meer behendigheid met de scootmobiel of met, in dit geval ook met de rolstoelen. Dus het heeft absoluut zeker zin. Buiten de gezelligheid dat iedereen bij elkaar komt en elkaar kan praten over hoe doet jou het, hoe doet die van mij het Plus nog een keer dat de diverse leveranciers staan met hun producten. De winnaar van de Scootmobielprijs 2009 is geworden... Bas van de Peet! Bas van de Peet! Champagne! Champagne! Dames en heren, hier gaat radio en ZFM Zandvoort nog steeds live vanuit Café 4. Tijdens het eh, rondje dorp, 13 cafés en eh, heel veel gezelligheid in het dorp van Zandvoort.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 Je hoorde hem op AB Radio en ZFM Zandvoort tijdens het Rondje Dorp. Het is eh, kwart voor vijf, nog een kwartier lang zondag in Kennemerland. way girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over.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 In het rondje dorp, in het dorp gaat het in ieder geval nog verder. Want ja, de 13 cafés moeten wel gewoon netjes afgewerkt worden met een stempeltje. Ehm, ja, dus dat, dus dat ja, hier in Zandvoort. Wat betreft zondag in Kennemerland dus het programma afgelopen.